10 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In de aanslag gepleegd in diabakker. toen kwamen drie mensen om het leven... en raakten 45 mensen gewond. De Franse regering houdt het vertrouwen van het parlement... ondanks de invoering van een omstreden arbeidswet... die het ontslaan van mensen makkelijker moet maken. Premier Valls negeerde de tegenstanders van de wet... en voerde die per decreet in. Daardoor kon het parlement niet over de wet zelf stemmen... maar alleen over de vraag of de regering nog voldoende draagvlak heeft... Uiteindelijk zegden 246 van de 577 parlementariërs het vertrouwen in het regeringsbeleid op. Vooral de Republikeinse partij van oud-president Sarkozy is fel tegen de wet. Maar ook in de socialistische partij van president Hollande en premier Valls zijn tegenstanders. Volgende maand buigt de Senaat zich erover. Britse gevechtsvliegtuigen hebben drie Russische militaire transporttoestellen onderschept. De Russische vliegtuigen waren onderweg naar de Baltische Staten, zo meldt het Britse ministerie van Defensie. De Britse straaljagers kwamen van een basis in Estland. De gevechtsvliegtuigen zijn daar gestationeerd om het NAVO-luchtruim te bewaken. De schilderijen van Rembrandt, die Nederland samen met Frankrijk heeft gekocht... zijn vanaf 2 juli te zien in het Rijksmuseum. Het is voor het eerst sinds de aankoop van de portretten van Maarten Solmans en Opium Coppit dat ze in Nederland te zien zullen zijn omdat dat te vieren is het museum op 2 juli gratis toegankelijk. De twee schilderijen zijn drie maanden lang te bezichtigen op een ereplaats naast de nachtwacht. Daarna worden ze gerestaureerd. Na de restauratie hangen de portretten weer drie maanden in het Rijksmuseum. Daarna drie maanden in het Louvre in Parijs. Daarna zijn ze vijf jaar in het Rijksmuseum. Vervolgens vijf jaar in het Louvre te zien. En daarna verhuizen ze om de acht jaar. Het weer, opklaringen, blijft nagenoeg overal droog. Morgen opnieuw veel zon, maar ook wat bewolking en in het zuidoosten kans op een bui. Met maximaal 16 tot 23 graden is het wat koeler dan vandaag.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 Laten we er maar eens even gaan eh, luisteren. Verder, daarna nog komen nog 15 andere tracks. En dat kan je meelezen op peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. bum, bum. singing for you every night, every night. About the past and the future.